7 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De regering van Libanon is afgetreden in de nasleep van de explosie in Beirut. Premier Diab maakte zojuist in een televisietoespraak bekend dat hij en zijn kabinet opstappen. Diab zei ook dat de explosie van dinsdag het gevolg is van structurele corruptie... en dat degenen die verantwoordelijk zijn de prijs zullen betalen. Afgelopen dagen gingen duizenden mensen de straat op om het aftreden te eisen van de regering. Die wordt door de betogers verantwoordelijk gehouden voor de ramp. De branchevereniging van zorgorganisaties Actis is geen voorstander van een landelijke mondkapjesplicht in verpleeghuizen. Ouderenbond AMBO pleitte daar gisteren voor. Maar volgens Actis zijn vooral anderhalve meter afstand houden en een goede handhygiëne cruciaal in de aanpak van het virus. Een landelijke maatregel schiet zijn doel voorbij en kan medewerkers, cliënten en bezoekers onnodig belasten, zegt de branchevereniging. Lokale maatregelen zijn voor Arctis wel bespreekbaar. In Bergen op Zoom is ruim 14% van de mensen die worden getest besmet met het coronavirus. Dat is veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Een groot deel komt uit de islamitische gemeenschap. Bergen op Zoom is na Rotterdam en Amsterdam de stad met de meeste besmettingen. De burgemeester gaat daarom kijken of er een mondkapjesplicht moet komen. Eerst wil hij met supermarkten en horeca overleggen over het aanscherpen van de bestaande maatregelen... Ook roept hij dagjes mensen uit België op om voorlopig niet meer te komen. De Tour de France gaat volgend jaar juni van start in Brest. De stad in het westen van Frankrijk vervangt Kopenhagen... dat zich terugtrok omdat er volgend jaar rond die tijd... ook een achtste finale van het EK voetbal is. Kopenhagen mag in 2022 de Tourstart organiseren. Het weer. Vanavond blijft het nog lang tropisch warm. Vannacht koelt het maar weinig af. Het wordt zo'n 21 graden. Morgen opnieuw veel zon, met in het zuiden kans op wat stapelwolken.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 When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you played pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. up his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. finished, Johnny said, Well, you're pretty good, old son. But sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granted, if you don't back, no child knows. bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, Devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been. He played Round and round run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. A chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, we don't fight, no child no. uit 1979 de Charlie Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia. Op 6 juli van dit jaar is Charlie Daniels helaas overleden, maar gelukkig hebben we nog altijd zijn muziek, zoals deze echte country klassieker. Hey Astrid, je hebt een... Eh, E-mail! Via info.nashforradio.nl kregen we muziek toegestuurd van de Ierse country rockband Hurricane Highway. Ze hebben al twee Grammy-nominaties op hun naam staan en diverse awards hebben ze al gewonnen. Deze vijfkopige band bestaat al sinds 2014 en heeft al opgetreden in landen zoals Australië, Canada, Amerika, Engeland en uiteraard Ierland. Dit is hun nieuwste single, Hard Condition.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 weten inmiddels al dat we ook een item hebben dat heet de Nashville Spiegelplaat. En daar is het nu tijd voor geworden. We gaan niet het origineel voor je draaien. Dat kwam in 1969 uit en werd door Farron Young op de plaat gezet. Maar we hebben een versie voor je uit 1970 en eentje uit 2009. Je gaat eerst de versie van Tanja Tucker horen en daarna Jerry Lee Lewis. Jawel, Jerry Lee Lewis. Dit is twee keer Wind Me Up. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I'm the center of attention. Bar. Come Back To Me. Bluegrass hier bij de National Radio Show. We gaan nog één keertje naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Engeland. Dat doen we met muziek van Tommy Taylor. De uit Yorkshire afkomstige zanger wil met deze single zeggen... dat je niet bang moet zijn om anders te zijn. Dit is Against the Grain. van Tommy Taylor en Against the Grain. We gaan weer even terug in de tijd. Dat doen we met nummer van de Nitty Gritty Dirt Band. Daarvoor gaan we naar 1979. Niet een origineel van hun, want het nummer werd voor het eerst in 1978 uitgebracht door Rodney Crowell. Deze Amerikaanse country rockband zette het op hun gelijknamige album.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 I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the like that sound. It goes so easy with that rain falling down. I think a tropical vacation this year Ik heb nog wat country gospel voor jullie klaarstaan. En daarvoor gaan we naar 2006. Dit is Josh Turner en Me and God. There ain't nothing that can't be done by me and God. Ain't nobody gonna come between him to the TV and the beer. I guess somehow my heart goes out to all the lonely women in love with all the men who just don't care. This song's in the phone on and on. This song. Woman in the World. Dat was Bill Anderson uit 1972. Een nummer van het 19e album en het werd een grote hit voor Bill. De productie was in handen van Owen Bradley... die voor heel veel countryartiesten heeft geproduceerd. Onder andere voor onze maandartiesten... waar we straks ook nog weer een nummer van voor je draaien. Maar eerst Americana van Grace Morrison. Dit is Reasons. Tell me another story need another reason to try. Give me another reason to leave you. I'm sure you could try. you should stay dry. Dit is de Nashville Maandartiest. You're out of misbehaving, spending all of your pay on wine. piggy bank and spend my last thin dime on wine. give up. I start to thinking and I've given up your wine. song. We gingen 56 jaar terug in de tijd naar 1964 met Loretta Lynn en Wine, Women and Song. We hebben nu een eh, duet voor je uit het Nederland klaarstaan. Wel heel bijzonder. Zij zong eh, voorheen bij Pussycat, Tony Willé. En hij zong in het Nederlands, Benny Nijman. Samen zingen ze Tupina Coladas. picked up and drove down. Now I'm on the road and I swear to my soul, tonight I'm gonna paint this town. So Pinacolada's. Pina Coladas. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight-album Inner Outlaw van Rory Ellis. Op het album staan twaalf nummers en dat hadden er zomaar meer kunnen zijn, want Rory schrijft iedere dag. Er gebeurt elke dag wel iets waar ik over kan schrijven, zegt Rory altijd. Je gaat achter elkaar luisteren naar No Oil Painting en daarna Bitumen Cowboys. Dit is het Nashville Spotlight Album. Take a day the rules you love the most. in the ground. watch it grow, watch it flower. Too many times you complain about missing all the little things. Mother of the year, did you see Easter had rain. This ain't no oil painting, but I'm giving it ain't no oil painting, but I'm giving it to you. Think about the ones that love you. Would you like to watch them die? As the pressure rises up, through your angel will fall down. just a picture of your life at this moment in time. You'd be crying if I hurt myself. Don't do this to me. This ain't no oil painting, but I'm giving it to you. as it switches off and rolls into the other world. And when you make it back, you see that things change so fast. Yet they change so fast. This ain't no oil painting, but I'm giving it to you. giving it to Dit is het Nashville Spotlight Album. have no horse, no saddle to sit myself high on. No green fields, sunsets, forever's to ride on. But I'll take to the highway in this old truck to get by on. to think about nothing, nothing but my next few miles. Productions. I've never seen the inside of a barroom or listened to a jukebox all night long. But I see these are the things that bring you pleasure. So I'm gonna make some changes in our home. I've heard it said if you can't beat them, join them. So if that's the way you've wanted me to be, I'll change if it takes that to make you happy. From now on, you're gonna see a different me because you're skin. In fact, you'll hardly recognize your wife. I'll buy some brand new clothes and dress up fancy for my journey to the wilder side of dat was Tammy Wynette uit 1967 met Your Good Girls Gonna Go Bad. Van het gelijknamige debuutalbum van haar. En dat werd de eerste top 10 hit voor Tammy in Amerika. Um, ja, de band Perry. dat gaan we nu eens even weer draaien. Dit is July. It ain't complicated. Well, I've grown to hate it. I never liked the taste of crow, but baby, I ate it. They tried to warn me. They said that you were ornery So don't bring me those big brown eyes And tell me that you're sorry Well, you might as well throw gasoline on a fire The way you lie You lie like a priceless Persian perfume I bet she had a curfew You told me you were out with the boys and baby I Nashville Radio Show is klaar, maar niet getreurd.